Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In de lichamen van slachtoffers van vlucht MH17 zijn deeltjes van een boekraket gevonden. Dat zegt de man die tot juni aan het hoofd stond van het Oekraïense deel van het internationale onderzoeksteam. Het liet vorig jaar al weten dat er sterke aanwijzingen zijn dat het vliegtuig is neergehaald door een boekraket. De Russen hebben gezegd dat dit mogelijk is, maar volgens Moskou is die raket afgeschoten door het Oekraïense leger. Amerika heeft toch zelf de beslissing genomen om zaterdag in Kunduz een kliniek van artsen zonder grenzen aan te vallen. De commandant van de strijdmacht in Afghanistan heeft dat gezegd. Hij erkent dat het een vergissing was. Gisteren zei hij nog dat de Amerikanen hadden gereageerd op een verzoek voor luchtsteun van het Afghaanse leger. Bij het bombardement kwamen 22 mensen om, alle medewerkers van Artsen zonder Grenzen en patiënten. Er bestaat een reële kans dat de kilometerslange olievlekken voor de Belgische kust aanspoelen op de Nederlandse stranden. Ook het Belgisch-Nederlandse natuurgebied het Zwin loopt mogelijk toch gevaar, zegt de gouverneur van West-Vlaanderen. De olie kwam in zee na een botsing vannacht tussen een gastanker en een Nederlands vrachtschip. Dat ligt op een zandbank en lekt nog steeds olie. De doelen die minister Ascher en het UWV hebben gesteld om 55-plussers aan werk te helpen, worden bij lange na niet gehaald. Dat meldt Nieuwsuur. De minister, het UWV en de grote uitzendbureaus spraken twee jaar geleden af dat ze 55 plussers aan uitzendwerk zouden helpen. Nu blijkt dat maar ongeveer een derde van die groep aan tijdelijk werk is geholpen. Nederlandse eigenaren van een Volkswagen, Audi, Skoda of een Seat kunnen op internet zien of hun auto is uitgerust met de software die is gebruikt om de milieunormen te omzeilen. Door het invullen van het chassisnummer op de website van hun merk zien ze of ze een gemanipuleerde motor hebben. In Nederland gaat het om 160.000 auto's. Het weer op de meeste plaatsen wordt het droog, alleen in de kustprovincies nog wat buien. Morgen bewolkt met af en toe een bui, dan wordt het niet warmer dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer. A4 Haag richting Amsterdam voor Zoeterwoude 7. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en de Meren 10 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 6. De A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Afritleerdam en Wadernooien 8 kilometer na een ongeluk. De vertraging is drie kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar 4 kilometer. De N44 Den Haag richting Wassenaar voor Wassenaar 5 kilometer. En 207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de aansluiting met de A4 en Alphen aan de Rijn 20 minuten vertraging.